Vorige week werd duidelijk dat de top van Schiphol vorig jaar hogere bonussen voor de korte termijn heeft gekregen dan het jaar ervoor. Een deel van de Kamer is daar kwaad over. De jager gaat er bij de Raad van Commissarissen van Schiphol op aandringen de bonussen van zittende bestuurders aan te passen. Twee gezinnen in Velde hebben gisteren een poederbrief gekregen. De families hebben de brieven meegenomen naar een politiebureau in Venlo... dat uit voorzorg in quarantaine is geplaatst. Daardoor zitten er nu vier burgers en vier agenten voorlopig vast. Ook een basisschool in Velde, waar kinderen uit de twee families naartoe gaan... is tijdelijk dicht geweest. Maar de 63 kinderen en de 35 leerkrachten konden vanmiddag weer terug... omdat er geen besmettingsgevaar is. Duitsland en Frankrijk voeren overleg om een oplossing te vinden voor hun geschil over de Griekse schuldencrisis. Frankrijk wil dat de Europese landen zelf Griekenland te hulp komen. Duitsland voelt er meer voor om het IMF in te schakelen. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie wil dat de EU-leiders er donderdag en vrijdag op hun topconferentie knopen over doorhakken. De Duitse bondskanselier Merkel vindt dat niet nodig, omdat de situatie in Griekenland volgens haar niet acuut is. Onder meer Frankrijk en Italië steunen Barroso wel. In het Gelderse Wapenveld is een vuilniszak met vijf dode lammetjes in het water gevonden. De dieren waren pas geboren. Medewerkers van een waterschap ontdekten de zak bij een hek van een gemaal. Het waterschap Veluwe zegt dat de lammetjes waarschijnlijk bij de geboorte zijn gestorven... en dat de eigenaar op een goedkope manier van de dieren af wilde. De vondst is bij de politie en de Algemene Inspectiedienst gemeld. De vijf dode lammetjes zijn afgevoerd.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 die vandaag werd uitgevoerd door een verrassende combinatie. Jazzorganist Jimmy Smith bij de big band van Oliver Nelson. Jullie weten zo langzamerhand wel dat verzoekjes altijd welkom zijn... Mij bereikte de vraag weer eens de song Just One of Those Things te draaien. Van Cole Porter. We kennen natuurlijk allemaal die gepolijste uitvoering van Frank Sinatra bij het orkest van Nelson Riddle. Ik koos ditmaal voor een meer ontroerende stem. Het gebarste keelgeluid van Louis Armstrong en zijn sprankelende trompet, begeleid door onder andere Oscar Peterson.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 Years hoping we meet now and then. It was great fun. It was just one of those things. Travelers' flights or trip to the moon on gossamer wings. Mama's just one of those things. Oh, if we thought a bit of the end of it, mm, we started painting the town. Babe, we have been aware that our love affair was too hot not to cool down so goodbye, dear. Amen. Yes, hoping we'd meet now and then. It was great fun, but it's just uh, one of those. enkele weken overleden, eh, sorry, enkele weken geleden overleed eh, de Engelse saxofonist en bandleider Johnny Dankworth op 82-jarige leeftijd. Na een glansrijke loopbaan in de jazz. Sir John, die ook enorm veel muziek eh, heeft gecomponeerd voor onder andere de televisie en de film, was getrouwd met actrice en zangeres Cleo Lane. In oktober vorig jaar werd hij ernstig ziek maar in december keerde hij terug onstage voor een optreden tijdens het Londense Jazzfestival. Vanuit een rolstoel blies hij toen zijn solo. Ook rond de kerst hadden hij en zijn vrouw nog samen enkele optredens en toen werd het stil. Totdat op 6 februari het bericht kwam dat hij was overleden. We hoorden jongen Johnny Dankwords daarnet met zijn septet in het nummer I Hear Music. En we gaan nog een keer naar hem luisteren nu samen met Cleo Lane in 1983 in Carnegie Hall. Met het toepasselijke We Are The Music Makers. We are the music makers and we are the dreamers of dreams. Wandering by lone sea breakers and sitting by desolate streams. World losers and world forsakers on whom the pale moon gleams. Yet we are the makers and the shakers of the world forever it seems. With wonderful breathless spirit, we build up the world city and out of a fabulous story be fashion an empire's glory. One man with a dream and pleasure can go forth and conquer a crown, and three with a new song's measure can trample an empire down. never without sighing, and Babel it shot without mercy. Overthrew them with prophesying to the old, for the new world's worth. For each age is a dream that's dying, or one that is coming to birth. Bekende muziek. Take the A-Train. Decennia lang de begintune van de big band van Duke Ellington. Een compositie van zijn medecomponist en arrangeur Billy Strayhorn... die hiermee in 1938 zijn intrede bij de band deed. Tot aan zijn dood in 1967 componeerde hij prachtig muziek voor de band. Muziek die ook door tal van andere jazzmuzikanten is uitgevoerd. Hier, hier speelde Billy Strayhorn zelf met veel toetsengebruik de A-Train. we gaan nu luisteren naar jazzzangeres Diane Reeves... die een van zijn mooie romantische songs vertolkt. So this is love. I thought I knew the feeling when it started And when we parted I felt a pain. But this time, something in me sang a plain song. This is the same song it sang. So, this is love. this trembling of the heart, the pain when I'm apart from you. Well, I declare, I swear I would have never known that this is love. The thrill of being near, the aching urge to hear you say. You'll be mine. I thought that I had felt all emotions. I thought that I had seen everything. I thought my heart was through with devotion. The aching in my head, the way my face turns red when someone mentions. We vieren in dit programma een beetje de lente. Een beetje tijd voor het voorjaar. The Time for Spring. Gezongen door Lisa Bassenge bij een orkest van de discjockey en jazzmaker Nicola Conte. Die ook het nummer schreef. Niet alleen de dagen kunnen mooi zijn in de lente, ook de nachten. Daarom nu een ode aan de nacht. Een nacht in het buitenland. Night in Tunisië. Gecombineerd door Dizzy Gillespie en hier gespeeld door onder andere meestergitarist Kenny Burrell... met een onstuimige band en een mooi klassiek intro van pianist Pete Jolly. ice cream soda. de lucht een strakke blauwe waan, het strand een meer een hoop. Een meel verscheurt haar eigen keel, een dansorkest speelt la voor Er is zoveel te koop. en vogels kringen. Zon van Scheveningen. cellofaan, de lucht een strakke blauwe waan. Het strand een meer, een hoop. Een meel verscheurt haar eigen keel, een dansorkest speelt laf voor zeel. Er is zoveel te koop. van Scheveningen. De VVV in Zandvoort is enorm actief. Maar dit hebben ze dan nog niet voor elkaar gekregen. Een jazzsong over Zandvoort, vertolkt door Nederlandse jazzprominenten als zangeres Gita Reis, pianist Pim Jacobs, bassist Ruud Jacobs, componist Harry de Groot op marimba en drummer K.C. Het gezongen verhaal lijkt alle geneugten van Zandvoort te vertellen. Totdat tekstdichter Willy van Hemert voor de rijm het woord Scheveningen nodig had. Jammer. Nacht. Zwoele lucht. Maneschijn. Wat wil je nog meer? Moonglow. Een heel oudje. Nu in een nieuw jasje gestoken door kleinartist Eddie Daniels en vibrafonist Gary Burton. restless as a willow in a windstorm. Jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't. discontented, like a nightingale without a song a string. a spider spinning daydreams. Giddy as a baby on Wat een uh, prachtige jazzgroener was hij toch. In 1999 overleden Mel Tormé. Hier mooi begeleid door zijn favoriete pianist George Shearing in It Might As Well Be Spring. Als het mooi weer wordt, kunnen we er op de weg weer van genieten. De karavaan van caravans op weg naar overnachtingsplekjes. Daarom aan het slot van deze CFM Jazz een van de vele uitvoeringen die ik heb verzameld van die beroemde jazz-tune Caravan. Ditmaal gespeeld door onder andere de Noorsaxofonist Lou Donaldson. Thank you.